Mark Visser met het NOS Journaal. De halve finales bereikt van de Fed Cup. Rusland werd met 3-0 verslagen. Kiki Bertens haalde het derde en winnende punt binnen tegen Svetlana Kuznetsova. Ze won in twee sets, 6-1, 6-4. De Russische tennissers staan veel hoger op de wereldranglijst. Gisteren versloeg Bertens Ekaterina Marakova en Richel Hogekamp rekenen in vier uur durende partij af met Kuznetsova. Laatste keer dat Oranje de halve finales bereikte in de wereldgroep van het landentoernooi was in 1997. De blokkade op de grens van India en Nepal is doorbroken. Voor het eerst in maanden zijn er weer vrachtwagens de grens overgegaan... en daardoor kan Nepal weer worden voorzien van medicijnen, benzine en andere schaarse goederen. De grens werd sinds september vorig jaar geblokkeerd door tenten van de Madesi... een etnische minderheid in Nepal met een Indiaanse oorsprong. Volgens India discrimineert Nepal de Madesi. Nepalese en Indiaanse burgers hebben de blokkade nu doorbroken. Of de demonstranten ook definitief zijn verdreven is nog onduidelijk. Zuid-Korea gaat op korte termijn met de VS praten over de stationering van een Amerikaanse raketafweersysteem. Dat heeft de regering in Seoul aangekondigd nadat Noord-Korea vannacht een lange afstandsraket had gelanceerd. Volgens Zuid-Korea is het raketafweersysteem noodzakelijk vanwege de toenemende militaire dreiging vanuit buurland Noord-Korea. Pyongyang houdt vol dat met de raket een satelliet in de baan rond de aarde is gebracht, maar veel andere landen geloven dat niet. Zij denken dat het gaat om een test van een lange afstandsraket die de VS zou kunnen bereiken. De VN-veiligheidsraad komt er later vandaag over bijeen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en enkele bui bij 8 tot 10 graden.